Renate Kok met het NOS Journaal. De Britse regering beschuldigt de Russische geheime dienst... van een aantal wereldwijde computeraanvallen... die bedoeld zijn om westerse democratieën te ondermijnen. Dat zou blijken uit onderzoek van de Britse veiligheidsdiensten. De Russen worden al langer beschuldigd van internationale computeraanvallen... onder meer op het internationale dopingbureau WADA... en de Amerikaanse Democratische Partij in 2016. Nederlandse Europarlementariërs van D66 en de SP willen alsnog afdwingen dat de onkosten van Europese politici openbaar worden gemaakt. Jaarlijks gaat het om ruim 70 miljoen euro. Eerder wees het Europese Hof nog een verzoek af om die gegevens openbaar te maken. De Nederlandse Europarlementariërs hopen nu een meerderheid van het parlement achter hun voorstel voor meer openheid te krijgen. De Spaanse politie onderzoekt de dood van drie Nederlanders. Hun lichamen werden gevonden in een huis in de buurt van de stad Malaga. Volgens Spaanse media gaat het om een 62-jarige man... zijn 59-jarige vrouw en haar moeder van 89. Of er een misdrijf is gepleegd is nog niet duidelijk. Er gaan ook geruchten dat de drie gezamenlijk zelfmoord hebben gepleegd. De uitslag van het FBI-onderzoek naar het vermeende seksueel wangedrag... van de Amerikaanse rechter Brad Kavanaugh wordt in de loop van de dag verwacht. Als de resultaten bekend zijn, kan er gestemd worden over de aanstelling van Kavanaugh aan het Hoge Rechtshof. De politie in Washington heeft de beveiliging van het kapitool inmiddels verscherpt als gevolg van alle protesten. Een medewerker van een parkeerbedrijf op Schiphol... heeft zonder toestemming gebruik gemaakt van de woning van klanten in Friesland. Die waren op vakantie en hadden de auto, inclusief auto en huissleutel... bij het bedrijf achtergelaten. De 32-jarige parkeermedewerker en zijn 30-jarige vriendin zijn opgepakt. De politie onderzoekt nog of de man ook woningen van andere klanten heeft gebruikt. Het weer dan lokaal kan er wat regen vallen. Het is tamelijk bewolkt. Later wordt het grotendeels droog en dan breekt ook af en toe de zon door. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Langzaam rijdt op de A7 Hoorn richting Zaandam...